Nu blijkt dat die ernstige ontstekingen kunnen leiden tot stolsels in de bloedvaten. Ook het lange liggen speelt mee. Bij tromboseverschijnselen is er een grotere kans op overlijden. Luchtvaartmaatschappij Air France moet de komende vijf jaar de CO2-uitstoot op binnenlandse vluchten met 50% terugdringen. Ook internationale vluchten moeten schoner. Dat zijn eisen voor de lening van 7 miljard euro die het bedrijf krijgt van banken en de Franse staat. Volgens minister van Economische Zaken Le Maire is het een harde eis dat Air France de meest milieubewuste luchtvaartmaatschappij op aarde wordt. Het aantal spoedverwijzingen door huisartsen naar ziekenhuizen ligt weer bijna op het niveau van de afgelopen jaren, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Alleen bij kindergeneeskunde blijven de spoedverwijzingen nog achter. Voor longziekten is dat aantal sinds het begin van de coronacrisis juist gestegen. Ook de verwijzingen voor mensen die geen spoedeisende zorg nodig hebben nemen toe... maar dat aantal ligt gemiddeld nog wel 50% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het ministerie van Onderwijs is coulant voor ouders die hun kind straks niet naar school sturen uit angst voor het coronavirus. Dat geldt ook voor leraren die liever niet voor de klas willen staan, heeft minister Slop gezegd. Hij gaat ook kijken naar zomerscholen voor kinderen met een leerachterstand. 26 Amsterdamse nachtclubs en poppodia willen geen anderhalve meter regel als ze weer opengaan. Afstand houden is onmogelijk, schrijven ze in een brief aan de gemeente. Ze willen andere maatregelen nemen, zoals een leeftijdsgrens of het meten van de temperatuur aan de deur. Het weer, de regen trekt weg naar het noordoosten, het koelt af naar zo'n 8 graden.